Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Op de A2 bij Beesting werd een grote controle gehouden. Die was vooral gericht op het tegengaan van woninginbraken. Volgens de politie wordt de snelweg veel gebruikt door inbrekers. Auto's werden om die reden in beide richtingen aan de kant gezet. Een woordvoerder van politie verwacht later te kunnen vertellen wat de controle precies heeft opgeleverd. Er zijn volgens hem in ieder geval bekeuringen gegeven voor het bezit hebben van kleine wapens, zoals knuppels en pepperspray. Ook werd een man aan de kant gezet die bij de Belastingdienst nog 1,3 miljoen euro had openstaan. De orkaan Sandy heeft tot nu toe aan 21 mensen het leven gekost. Het systeem trok over het oosten van Cuba. Daar kwamen 11 mensen om, onder hen een baby en een bejaarde. Sandy was daar een orkaan van de tweede categorie. Eerder vielen op Haiti negen doden en op Jamaica één. Op Jamaica is het opruimen begonnen. Volgens de autoriteiten is de schade minder groot dan gevreesd, maar een compleet beeld is er nog niet. Sandy ligt nu bij de Bahama's en zal nog wel een tijdje orkaankracht houden. Mogelijk doet hij later nog het oosten van de Verenigde Staten aan. In Heeswijk-Dinter in Brabant is aan het eind van vorig schooljaar een docent van 40 ontslagen... omdat hij met een leerling van 13 had gezoend. De leraar van een gymnasium werd betrapt toen hij met het meisje tong zoende, melden Brabantse media. Onlangs werd het Brabants Dagblad over het ontslag getipt. De leraar zou door de politie zijn verhoord. Volgens Brabantse media wacht de man nu op de behandeling van zijn rechtszaak. Het weer, vannacht vanuit het noorden opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken.